Gemiddeld werd er 6,4 graden aangetikt. En ook de rest van het jaar is het er behoorlijk warm voor een poolgebied. Die opwarming komt door de uitstoot van broeikasgassen. Onderzoekers maken zich grote zorgen over het ijs dat smelt... gletsjers die verdwijnen en vissoorten die uitsterven. Mensen die drugs gebruiken hebben vaker mentale problemen... dan mensen die geen drugs gebruiken, blijkt uit een groot onderzoek. Ook hebben drugsgebruikers vaker last van slaapproblemen. Vooral mensen die cannabis gebruiken slapen slecht. Een drukke nacht voor de brandweer in Apeldoorn. In korte tijd waren er twee branden niet al te ver bij elkaar vandaan. Eentje ontstond bij een auto, waarschijnlijk door brandstichting. later ging het mis bij een afhaalrestaurant. Ook die brand lijkt aangestoken. En Feyenoord is opnieuw onderuit gegaan in de Champions League. Tegen Celtic werd het 2-1, was te zien bij Veronica. O'Reilly is de beste bij Celtic en die legt er nog even op het hoofd daar van eh, Lagerbielke. Celtic. voor de stand in de pool maakt het niks meer uit. Feyenoord was al uitgeschakeld. De Rotterdammers zijn wel geplaatst voor de Europa League. En de Tweede Kamer kiest vanmiddag een nieuwe voorzitter. Er zijn twee kandidaten, vertelt mijn collega Roel Bolsius. Er zijn twee kandidaten, Tom van der Lee van GroenLinks PvdA... en Martin Bosma van de PVV. Beide zijn nu al ondervoorzitter van de Tweede Kamer... en hebben ook laten zien dat ze debatten kunnen leiden. Het is nog niet te zeggen wie het wordt... want de Tweede Kamerleden stemmen anoniem met gesloten briefjes... en daardoor worden ze niet op de vingers gekeken door de rest van hun partij... of ze wel langs de lijnen van hun politieke voorkeur stemmen... en kunnen ze echt in alle vrijheid stemmen op degene die ze het meest geschikt achten. Beide heren zijn al ondervoorzitter. PVV'er Martin Bosma wilde al twee keer eerder Kamervoorzitter worden... en dat lukte toen niet. De voorzitter heeft ook een belangrijke ceremoniële functie... bijvoorbeeld bij de dodenherdenking... of het ontvangen van koninginnen en presidenten. En het weer nog vanochtend alleen aan de kust af en toe een zonnetje. Verder vooral veel grijs en af en toe regen of motregen. Later trekt het overal dicht en zijn er buien bij 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanochtend veelal korte files in onze regio met 3, 4, 5 minuten vertraging. Iets meer vertraging heb je op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Een kleine 10 minuten bij Zaanstad Koog. 20 minuten oponthoud op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Lunette is na een ongeluk de linkerrijstrook dicht. En dat veroorzaakt 13 kilometer file.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 Ik heb toch echt beter verdiend. Beter dan die jaar. en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ABN AMRO neemt beleggersplatform Bux over. Het is volgens de bank een snelgroeiend platform waar vooral jonge mensen leren beleggen. Bux heeft een half miljoen klanten verdeeld over acht landen in Europa. Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil onderzoeken of president Biden kan worden afgezet. Hij heeft volgens de Republikeinen als vicepresident zijn invloed misbruikt bij zakendeals van zijn zoon. Biden zelf noemt het onderzoek een kansloze politieke wraakactie. De zomer van dit jaar was de warmste ooit gemeten in het Noordpoolgebied.